Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. KLM schrapt per direct 1500 tot 2000 voltijdbanen... en wil werktijdverkorting aanvragen voor alle 35.000 medewerkers. Zowel vliegend als grondpersoneel. Ze gaan vanaf april 30 minder werken. KLM is zwaar getroffen door de uitbraak van het coronavirus... omdat steeds meer landen hun grenzen sluiten voor internationale reizigers. De komende maanden is 25 tot 40 procent van de KLM-vluchten geschrapt. Bill Gates stapt uit de raad van bestuur van softwaregigant Microsoft. Het bedrijf dat hij in 1975 met wijlen Paul Allen heeft opgericht. In 2008 legde hij de dagelijkse leiding van het bedrijf al neer... en kreeg hij een toezichthoudende rol in de raad van bestuur. Gates blijft wel als adviseur verbonden aan Microsoft. De miljardair wil meer tijd besteden aan liefdadigheid. Hij runt samen met zijn vrouw een van de grootste liefdadigheidsorganisaties van de wereld... de Bill Melinda Gates Foundation. Onlangs trok de stichting tientallen miljoenen uit voor de bestrijding van het coronavirus. Van het kabinet mag de EU in principe beginnen met toetredingsonderhandelingen met Noord-Macedonië en Albanië. Tot voor kort was Nederland een van de weinige lidstaten die zich daartegen verzetten... omdat Albanië te weinig deed om corruptie te bestrijden... en in Noord-Macedonië de rechterlijke macht niet onafhankelijk genoeg zou zijn. De Europese Commissie vindt dat de landen tastbare resultaten hebben geboekt... en ook minister Blok ziet nu bemoedigende signalen. Kerken en andere christelijke organisaties, waaronder de ChristenUnie en de EO... houden woensdag een dag van nationaal gebed. Het gebeurt vanwege de wereldwijde uitbraak van het coronavirus. Ook is er een website gelanceerd waarop die dag op drie momenten... een inleiding is te zien van een predikant of voorganger. Het weer, vannacht brede opklaringen en fris met landinwaarts lichte vorst.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 Now let's get back into it. This is that Perfecto Mondo moment where I highlight brand new releases. Just come out called Wake Up. It's by Omg. It's on Fluoro. Love this track. Heard Scott Bond's remix. He collaborated with Liam Wilson. Mr. Bright Side by the Mighty Killers. Paul Oakenfold checking out. See you next week. Bye. Thank you for tuning in to Planet Perfecto. You can replay the show on iTunes, SoundCloud, or Mixcloud, or get the playlist on Spotify. You can also find Paul Oakenfold on all social media channels. Just go to pauloakenfold.com for direct links. Closing down broadcast. Terminating music transmission transportation portal back to Earth initiated, leaving planet Perfecto in 15 seconds. Systems online. Begin sequence.